Etienne Verschuren met het nrs journaal De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat er in de VS een importheffing van 100% komt... op alle films die buiten het land zijn geproduceerd. Trump zegt daarmee de Amerikaanse filmindustrie te willen redden van wat hij noemt een snelle dood. De president geeft de schuld aan buitenlandse overheden die stimuleringsmaatregelen bieden om Amerikaanse filmmakers en studio's aan te trekken... Dit is een gecoördineerde actie van andere landen en dat vormt daarom een bedreiging voor de nationale veiligheid, aldus Trump. Op het 5 meiplein in Wageningen is even na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken. Het vuur van de vrijheid markeert de overgang van herdenken naar het vieren van de vrijheid. Een Britse en Canadese oorlogsveteraan hadden de eer om het vuur te ontsteken. Dat deden ze samen met burgemeester Vermeulen van Wageningen voor Hotel de Wereld. Daar werd 80 jaar geleden onderhandeld over de Duitse capitulatie. Nadat het bevrijdingsvuur was ontstoken vertrokken ruim 5000 estafettelopers uit Wageningen... om het naar 201 gemeenten te brengen in heel Nederland. De afgelopen avond stonden mensen op allerlei plaatsen stil... bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogen en vredesmissies daarna. Er waren zo'n 480 publieke herdenkingen in het hele land. Bij de nationale herdenking om de Dam waren zo'n 16.000 mensen... De herdenking verliep zonder grote incidenten. Wel zijn er zes mensen aangehouden. Drie van hen zouden, kort na het stiltemoment, iets hebben geroepen. De brandweer laat een bedrijfspand in Dongen, waar een grote brand was uitgebroken, gecontroleerd uitbranden. Het vuur ontstond afgelopen avond, even voor tien uur, door een nog onbekende oorzaak. Op het dak van het pand liggen zonnepanelen. Door het vuur zijn scherpe foliedeeltjes van die panelen losgeraakt en op de grond terechtgekomen. Ook komt er veel rook vrij, maar er zijn geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen gemeten. Het weer, er zijn opklaringen, maar ook wolkenvelden bij 1 tot 8 graden.